chaos hier niet bij. Spring ik met vrouw een paradijs. Hallo, hallo. Houd ze mond met dat Roepen is van de directeur. Hallo, hallo. Hij is u daar, mijn waarde heer. Je spreekt het mij, daar is hij weer. Hallo, hallo. Ja, zeg, eens zo goed en noteer me eens snel wat ik expres vertel. Zeg sigaret, je sturen me gauw een aardige meisje. Ik ben zo alleen en ah, alleen is het maar alleen. Ik heb jou meer gezegd, de eenzaamheid is slecht. Daarom wil ik graag ontgaan, oh mijn mij restje sturen wat al een aardige meisje. Met een scheutje wenen en een vleugje van Parijs. Stuur mij de kant en klaar, tot een mooiste exemplaar. Daar rondloopt in je heerlijk vrouwenparadijs. Vraag lieve juffrouw, laat toch aan, laat die verbinden nog bestaan. Hallo, hallo, ik ben nog altijd in gesprek. Leg niet de kletsen, houd je mond. Hallo, hallo, hallo. Het is toch verschrikkelijk dat Dat we verliefd met een geduld. Hallo, hallo. Als directeurtje ben je er weer, Voor nog mijn een keer. Zeg arme gauw. Een aardige meisje, ik ben zo alleen zeg. En ach, alleen is het maar alleen. Ik heb je meer gezegd, de eenzaamheid is slecht. Daarom wil ik graag een het duur me Een aardige meisje, met een scheutje Wenia en een vluchtje van Parijs. Stuur mee dus kant en klaar, tot de mooiste exemplaar. Dat rondloopt in je heerlijk vrouwenparadijs.